Ewout de Jong met het NOS Journaal. De uitslag van de verkiezingen in de gemeente Venray is nu ook bekend. De PVV van Geert Wilders krijgt daar meer stemmen dan D66... maar te weinig om de sociaal-liberalen te passeren. D66 heeft nu landelijk rond de 14.000 stemmen meer dan de PVV. Alleen de stemmen die in het buitenland zijn uitgebracht moeten nu nog worden geteld. Dat is waarschijnlijk maandag klaar. Verwacht wordt dat die de definitieve winst van D66 niet meer in gevaar brengen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Tanzania om zoveel mogelijk binnen te blijven. Aanleiding voor de waarschuwing zijn de gewelddadige protesten van de oppositie die niet mocht meedoen aan de verkiezingen. Bij botsingen met ordentroepen zijn zeker 10 doden gevallen, maar mogelijk zelfs 700. Marineschip Zijne Majesteits Pelikaan is met noodhulp onderweg naar Jamaica. Het eiland is zwaar getroffen door orkaan Melissa pelikaan komt waarschijnlijk ergens volgende week aan in Jamaica. En behalve voedsel en medische hulp heeft het marineschip ook noodonderkomens aan boord. Reisorganisatie TUI stuurt morgen een vliegtuig naar Jamaica... om ruim 100 toeristen op te halen die vanwege de orkaan vastzitten op het eiland. Tussen Geldermals en Den Bosch rijden pas vanaf volgende week vrijdag weer treinen. Het herstel na het treinongeluk bij Meteren duurt langer dan ProRail eerst dacht. Gisteren botste een intercity op een overweg op een vrachtwagen geladen met peren. Vijf mensen raakten licht gewond. Volgens de spoorbeheerder is vandaag de omvang van de schade pas duidelijk geworden. Zo moet er twee kilometer aan spoor worden hersteld. En verder moet de overweg in zijn geheel worden vervangen, zegt ProRail. Tot volgende week vrijdag rijden er tussen Geldermalsen en Den Bosch stopbussen. Het weer, vooral in het westen, kans op wat lichte regen. Vannacht droog met minimaal rond 10 graden. Morgenochtend regen en een stevige zuidenwind. In de loop van de middag tijdelijk wat droger en in het westen zon. Dan wordt het een graad of 15.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 I'ma do the same thing that you've been doing. You can call it love, but I see right through it. Two can play the same game. you I loved you, baby, what would you do? If I told you I need you, baby, would you come through? If I told you to kiss me, baby, what would you do? What would you do? What would you do? What would you do? Do, do, uh, What would you do? Do, do, do, uh, What would you do? Do, do, uh, If I told you I loved you, baby, what would you do? What would you do? I know what I ain't had. Take me back, back, back, back. Cause I never know what I ain't had. No, I never know what I ain't had. Take me back, back, back, back. Cause I never know what I ain't had.